uur. Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is nog niet duidelijk hoe het zo ontzettend mis kon gaan op de N34 bij Borger. Gisteravond botsten daar zes auto's op elkaar. Er vielen vier doden en vijf mensen raakten zwaar gewond. De burgemeester van Borger zag de ravage ook. Ja, ik zag een weg vol met, met brokstukken. Er waren al heel veel hulpdiensten aanwezig. Ik kwam ongeveer tegelijk met de traumaheli eh, aan. Uh, gecoördineerde actie, eh, maar wel een vreselijk ongeluk. Want je zag dat het goed mis was gegaan daar. De dodelijke slachtoffers komen uit As. Dalen en Gramsbergen. De politie hoopt nog meer getuigen, te vinden die kunnen vertellen wat er is gebeurd. Personeel bij het leger is tientallen jaren blootgesteld aan gevaarlijke stoffen, zegt het RIVM. In alle kazernes werd gewerkt met verf met de gevaarlijke stof chroom 6 erin, zegt verslaggever Onno Beukers. Er zijn mensen die eh, eh, vormen van kanker hebben gekregen, longproblemen, eh, vooral astma, COPD... Eh, ja, 900 mensen in totaal hebben zich dan ook gelinkt aan die chroom 6 klachten, eh, gemeld eh, met die gezondheidsklachten. In China mogen stellen voortaan drie kinderen krijgen en niet twee, zoals de afgelopen jaren. Vorige eeuw groeide de Chinese bevolking ontzettend hard. Om dat tegen te gaan mochten stellen heel lang zelfs maximaal één kind hebben. Maar nu ziet het er juist naar uit dat de Chinese bevolking gaat krimpen. de kijkcijfers van het Songfestival zijn binnen. Dikke week geleden hebben 183 miljoen kijkers in 36 landen... Chantal Jansen, Celia Rombly, Jan Smit en Nicky de Jager voorbij zien komen. later we we Oh yes, welcome to the grand final of the Eurovision Song Contest 2021! In Nederland keken bijna 5,5 miljoen mensen naar de finale vol glitterpakjes, een opblaasmaan en onze eigen jean Jean-Guy Macroy. Voor het eerst sinds 2003 keken er zoveel mensen in ons land. Het weer. Lekker weer. Op steeds meer plekken schijnt de zon.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 Het is al even geleden dat ik een rust meteen zag. En dat je liep in de richting van je hart. Maar elke stap is er eentje. En je moet niet vergeten dat ik met je meeloop als dat mag. Want ik, ik ben de wind in je rug je draagt als het water aan je lippen staat. En ik, ik ben de weg die je wijzen zal. Als de moed verdwijnt, raak je mij niet kwijt. gegeven. Maar zag niet wat je had verwacht. En hoe ver de afstand je tot nu toe heeft gebracht. Maar je begrijpt het pas beter. Als je kunt kijken met je hart. En weet dat ik met je meekijk elke dag. Want ik, ik ben het licht in het donker. Ik ben de stilte die je hoort als het antwoord dan vanzelf komt. Oh, ik, ik ben het oog van je zekerheid. Als de storm dreigt, dat jij het overstijgt. Als je het even niet meer ziet, kom dan hier, kom dan hier bij mij.